Jobboot met het NOS Journaal. Het Nederlandse luchtvaartbedrijf Aeronamic heeft een grote order ontvangen voor de JSF. Het bedrijf uit Almelo gaat elektrische systemen maken voor het nieuwe straalvliegtuig. Met de order is een bedrag van 220 miljoen euro gemoeid. De opdracht betekent jarenlang werk voor 50 technici. Ook Fokker maakt vandaag een nieuwe order bekend. Dat bedrijf gaat luiken produceren voor de JSF. Al eerder haalde Fokker een order van 150 miljoen euro binnen... om de bekabeling van het vliegtuig te gaan verzorgen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft inmiddels voor ruim een miljard aan orders binnen... voor de productie van de JSF. De Eerste Kamer wil dat de ministers Opstelten en Plasterk meer doen om de problemen die gemeenten hebben met illegale wietteelt op te lossen. De Senaatscommissie voor Veiligheid en Justitie wijst erop dat een grote groep burgemeesters met ledenogen aanziet dat steeds meer inwoners bij de productie van hennep worden betrokken en zo in de armen van criminele organisaties worden gedreven. Op 9 september moeten Opstelten en Plasterk bij de Eerste Kamer op het matje komen om uit te leggen wat ze al hebben gedaan en wat ze nog gaan doen om de wietteeltproblemen van de gemeente op te lossen. Vorig jaar hebben opvallend veel kinderen een vergiftiging opgelopen door vloeibare wasmiddelen. Dat zegt het Nationaal Vergiftigingsinformatiecentrum. Vorig jaar kwamen er 445 meldingen binnen van kinderen die vloeibaar wasmiddel hadden ingenomen. Ruim twee keer zoveel als in 2011. In meer dan de helft van de gevallen ging het vorig jaar om meldingen over kinderen die waren blootgesteld aan liquid caps. Dat zijn capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel. De daders van de grote kunstroof uit de kunsthal in Rotterdam moeten ruim 18 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Boekarest bepaald. Het zijn de laatste vonnissen in de slepende zaak. Het bedrag dat overeen zou moeten komen met de waarde van de gestolen werken... moet door vier leden van de Roemeense kunstroofbende worden betaald aan de kunsthal. Maar de kans dat ze ooit zoveel geld bijeen krijgen is vrijwel uitgesloten. En dan het weer op steeds meer plaatsen zon. In het binnenland nog kans op een enkele bui. Het is 20 tot 22 graden. Morgen meer zon en minder buien. Dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor afrit Berkon-Roderijs 3 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het en Knoop het Kleinpolderplein 3 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer.